posters met slogans en foto's van kandidaten. Er zijn naar schatting 11.000 mensen die een zetel willen bemachtigen. Onder het bewind van de verdreven president Ben Ali was er nauwelijks sprake van democratie. Veel politieke partijen waren verboden. Nu doen ruim 80 partijen mee aan de verkiezingen en mogen meer dan 7 miljoen inwoners stemmen.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 so hard to find. So hard to find.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 ich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen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 伤。 crosses the street. Seeming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 Zes uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Minister Donner van het CDA is een geschikte opvolger van Herman Cenk Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het Oog op Morgen. De naam van Donner ging al rond, maar is nu voor het eerst door het CDA genoemd. De procedure voor de opvolging van Cenk Willink, die op 1 februari stopt, gaat trager dan verwacht. Premier Rutte zou meteen na het reces met de procedure beginnen, maar er is nog geen advertentie verschenen voor een nieuwe vicepresident van de Raad van State. Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de Libische stad Zichten. Volgens het Rode Kruis is het vanwege de hevige gevechten te gevaarlijk om medische hulp te bieden. Ook kunnen ziekenhuizen de stroom gewonden nauwelijks meer aan. Er is onder meer een groot tekort aan medicijnen en aan brandstof voor stroomgeneratoren. De politie in New York heeft bij een protestmars over de Brooklyn Bridge zo'n 500 betogers opgepakt. De actievoerders protesteerden al twee weken tegen het financiële systeem in de VS. Ze vinden dat daardoor arme Amerikanen het steeds moeilijker krijgen. De politie greep in toen een groep betogers de rijbanen van de brug opliepen. Het verkeer richting Manhattan liep vast omdat de Brooklyn Bridge urenlang was afgesloten. In Schravenzande zijn gisteravond zeker tien mensen onwel geworden. Uit een kast van een kwekerij was bestrijdingsmiddel vrijgekomen. Mensen werden daardoor misselijk, moesten braken en hadden last van de luchtwegen.